Gert Kluk met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk is een man aangehouden... die vanmorgen zou zijn ingereden op een groep militairen. De militairen kwamen de kazerne uit om te gaan hardlopen. De Arabisch sprekende automobilist zou hen eerst hebben uitgescholden... en toen op hen zijn ingereden. Niemand raakte gewond. Over zijn motieven is nog niets bekend. Het bergen van de gekantelde betonwagen op de A16 gaat nog zeker tot vier uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. De wagen kantelde vanmorgen bij Hendrik Ambacht toen de chauffeur de macht over het stuur verloor. De berging is lastig, want de wagen ligt onder een viaduct en er lekt vloeibaar beton uit die snel uithardt. Bankpresident Knot denkt dat het tijd wordt om de rentetarieven te verhogen. Dat zei hij bij de presentatie van het jaarverslag. De lage rente was bedoeld om de economie te stimuleren. Volgens Knot zit de economische groei nu aan zijn top. De Amsterdamse politie is op jacht naar de dader of daders van de liquidatie op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer is de broer van de nieuwe kroongetuige van justitie die verklaringen heeft afgelegd over de Mokro-oorlog. Volgens meerdere bronnen deed de schutter zich voor als sollicitant en schoot hij het slachtoffer in zijn bedrijf neer. Vlakbij bedrijf werd de vermoedelijke vluchtauto uitgebrand gevonden. Het weer, vooral in het westen wat zon, verder ook een bui met een kleine kans op onweer. Het is 8 of 9 graden. Vanavond en vannacht regen, morgen eerst nog een bui. Verder ook zon en het wordt 9 tot 12 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een omgevallen cementwagen op de A16 Rotterdam richting Breda houdt nog tot 4 uur vanmiddag de hoofdrijbaan dicht.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 En u kunt ons beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Het internet tik je even in zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We hebben weer twee uur heerlijke muziek voor je klaarstaan. En we beginnen zometeen met een dubbele B Blooming en Backman Turner Overdrive. En voor de rest van dit uur nog heel veel lekkers. Veel plezier. Good morning world, it's brand new was uit het jaar 1974 van het album Fragile. Dat was Backman Turner Overdrive, BTO en You Ain't Seen Nothing Yet. En we begonnen met Blue met zangeres uh, Bell... en Good Morning Freedom uit 1970. Verleden week draaide ik Look Through Any Window van de Hollies... en toen zei ik van nou, dan draaien we volgende week even de B-kant... want die is net zo goed eigenlijk. Luister maar. betreft was het gewoon een dubbele A-kant. Dit waren de Hollies en de B-kant van Look Through Any Window, So Lonely. En dan zijn we toe aan de UK Top 40 van uh, eh, 50 jaar geleden, 29 maart 1968. En we hebben vier nieuwe binnenkomers. En de eerste die komt van de boxtops en die heet Cry Like a Baby op 39. eerste nieuwe binnenkomer op nummer 39. The Box Tops and Cry Like a Baby. Een paar plaatjes hoger op 35 vinden we de Paper Dolls. Something Here in My Heart. vonden we de Paper Dolls in Something Here in My Heart. Eh, twee plaatsen hoger gaan we bubblegummen. En dat doen we met de 1910 Fruit Gum Company. Op 33 Simon Says... Bubblegum was maar een kort leven beschoren. Eh, maar deze jongens hebben er nog een hit mee gescoord. Simon Says van de 1910 Fruit Gum Company kwam binnen op 33. En dan zijn we alweer toe aan de hoogste nieuwe en dat is Persoldo. Persoldo, ja. De klapper van de week. En die komt binnen op nummer 27 en eh, komt van Andy Williams. Can't take my eyes off you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true can't take my eyes off you. can't take my eyes off you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much At long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. That's right. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Be she's my baby. Be palula, I don't wait, baby. Be palula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Lulu, she, my baby doll, my baby doll, Gene Vincent en de Blue Caps en uh, Bebop Lula uit het jaar 1956. En in dat jaar bereikte ik de bevallige leeftijd van 10 jaar. Jawel. Oké, dan weet je dat ook in ieder geval. Eh, en we zijn toe aan de tip van Willem. die komt deze keer van Van Morrison. Van de LP Back on Top uit 1999. En in het nummer wat we gaan spelen, Going Down Geneva... Uh, bezingt eh, van het feit dat hij opgetreden heeft in Geneve, in Salzburg en in Montreux. En dat het met name in Salzburg heel erg regende in de openlucht waar hij optrad. En hij heeft het ook over Vince Taylor. Die woonde en stierf in Genève. En in de tekst van het nummer schrijft Van dat Vince tamelijk onbekend was. En dat is ook zo bij het grote publiek in ieder geval. Maar de biograaf van Vince Taylor, Brian Hinton, is het dan daar niet mee eens... En die beweert zelfs dat de figuur Ziggy Stardust van David Bowie is gebaseerd op Vince Taylor. We zullen het nooit weten. Hier is Going Down Geneva van Van Morrison, de tip van Willem. ain't that a shame? van Willem Going Down Geneva van Van Morrison... van het album Back on Top uit 1999. Verleden week draaide ik eh, Torture van Chris Jensen... geschreven door John D. Loudermilk. En dat kwam uit in 62. En toen zei ik dat de Everly Brothers, voor wie dat nummer eigenlijk bestemd was... Eh, het ook hadden opgenomen in 1964. Ze hebben het ook uitgebracht als B-kantje, weer een B-kantje... van het nummer Gone, Gone, Gone. Hier zijn de Everly's met... Eh, Torture. Komt er maar. Sure you, you won't let me embrace you. Please, baby, have a heart, cause can't you see? You're torturing me. Torturing me. This torture that I'm Torture van de Everly Brothers... geschreven door John D. Loudermilk. In 1970 bracht Elton John zijn album uit met onder andere daarop Your Song, een wereldhit. Maar er stond nog veel meer moois op. Bijvoorbeeld deze, The Greatest Discovery. grubby hands that grip the rail, wipe the window clean of frost as the morning air laid on the latch. A whistle awakens someone there next door to the nursery, just down the hall. A strange new sound you never heard before, a strange new sound that makes boys explore. yet neat, so small those little feet. Amid the morning, his small heart beats. So much excitement yesterday that must be rewarded, must be displayed. Large hands lift him through the air. Excited eyes contain him there. just here. His puzzled head tipped to one side, amazement swims in those bright green eyes, glancing down upon this thing that makes strange sounds, strange sounds that sing. In those silent, happy seconds that surround the sound of this event, a parent's smile is made in moments they have made for you a friend. van Bernie Topin en de melodie van Elton John. En dat was The Greatest Discovery van het album Elton John uit 1970. We gaan weer even naar 1956 eh, en naar het eh, label Sun Records. En op dat label was ook te bewonderen Carl Perkins met Bob and the Blues. my friends are popping the blues, it must be going round. All my friends are popping the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, the doctor told me, Carl, you don't need no pills. Hey, the doctor told me, boy, you don't need no pills. Just a handful of nickels, a jukebox will cure your ill. Well, all my friends are bopping the blues, It must be going round. All them cats is bopping the blues, it must be going round. I love you, baby, I must be rhythm bound. Well, the old catbug bit me, man, I don't feel no pain. pain. I still love you, baby, but I'll never be the same. I said all oh, my friends are popping the blues. It must be going round. All oh, my friends are popping the blues. It must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Get it, cat. I must me rhythm found. Bop, cat, bop. Rock, rock, rhythm and blues. Rock, rock, rhythm and blues. Rock, rock, rhythm and blues. Rock, rock, rhythm and blues. Rhythm and blues. It must be going round. 62 jaar oud, Bob in the Blues en het was Carl Perkins. Goed, en dan uh, zijn we nu toe aan een top 100 hit. uit het jaar 1966. In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done. city in search of fortune and fame. It didn't take more than a couple of songs. She had won the world's acclaim. Her father back home was astounded. His Juanita Banana a star. He burned down his trees. He moved to the city and he bought himself a guitar. Juanita Banana. En het waren de Peels uit 1966. Uit 1979 komt het nummer I Don't Believe You Want To Get Up And Dance. Ja, daar ga je geen potten mee breken. Dus daar hebben ze van gemaakt. Oops, Upside Your Head.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 I got you, I feel good. I feel good. I knew that I wouldn't I feel good. I knew that I would midnight sugar and spice I feel nice Like sugar and spice fine. I feel nice, like sugar and spice. niet alleen zanger van dit nummer, maar ook componist en producer. James Brown, I Got You, I Feel Good. En dan gaan we even naar het jaar 1980, naar de groep Odyssey. Use It Up and Wear It Out. ze hadden nog een grote hit, The Going Back to My Roots. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die eigenlijk wel beter vind dan deze. Use It Up and Wear It Out van Odyssey. Eh, we gaan weer een B-kantje draaien, de derde al van dit eerste uur. En die komt van de Nederlandse groep The Motions. Die brachten in 1966 Wasted Words uit. En op de achterkant stond I'll Follow the Sun. follow the sun. It's the only thing to do, leaving my memories behind. tell me how. Suddenly, it seems my eyes are dry. waren de Motions en I'll Follow the Sun.